kus me voor de laatste keer. Voordat ik je ga verlaten, kus me voor de laatste keer. Ik wil nog even met je praten, kus me voor de laatste keer. Al bedroeg je mij steeds weer. want daarna nou zie ik jou niet meer. Weet je nog wat jij me hebt geschreven? Jij zou wachten op mij totdat ik weer bij je zou zijn. Maar ik weet dat is niet zo gebleven. Daarom heb ik verdriet, waarom deed je mijn hart toch zo'n pijn? Kus me voor de laatste keer, voordat ik je ga verlaten wil nog even met je praten. Kus me voor de laatste keer. Al bedroog je mij steeds weer. Eén kus nog voor de laatste keer. Want daarna zie ik jou niet meer. Ver van jou bleef ik steeds aan je denken. Draag je foto bij mij die jij bij ons afscheid me gaf. Kocht voor jou daar prachtige geschenken ik jou geven zal, ook al brak je het geluk van ons aan. voor de laatste keer. Al bedroog je mij steeds weer. Eén kus nog voor de laatste keer, want daarna zie ik jou niet